Twee uur. René van Brakel met het NOS-journaal is vanmorgen opgepakt bij een overval op een juwelier in Rotterdam. Hij bedreigde de aanwezigen daar met een mes, meldt het Openbaar Ministerie. Tijdens of kort na de overval werd de man aangehouden. De agenten die dit deden hadden op hun smartphone een foto van de TBS'er. Daardoor zagen ze dat het om de ontsnapte man ging. Huishoudens hadden in het derde kwartaal van 2012 opnieuw minder te besteden. Het totaal beschikbare inkomen daalde met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. De daling komt vooral doordat de lonen nauwelijks toenemen en de prijzen stijgen. Het was het vijfde achtereenvolgende kwartaal waarin het inkomen van huishoudens afnam. In de Gazastrook hebben aanhangers van de Fatah-organisatie van president Abbas de oprichting van hun beweging gevierd. Het was de eerste keer sinds Hamas vijf jaar geleden de macht greep in de Gazastrook dat Fatah daar een grote manifestatie mocht houden. Dat wijst er mogelijk op dat de twee grote Palestijnse bewegingen toenadering zoeken. Boeing heeft een goed jaar achter de rug. De Amerikaanse vliegtuigbouwer bouwde 601 vliegtuigen, het grootste aantal sinds 13 jaar. Ook steeg het aantal nieuwe orders. Bij concurrent Airbus stond de teller in november nog op iets meer dan 500 nieuwe vliegtuigen. Daarmee streeft Boeing voor het eerst in 10 jaar de Europese vliegtuigbouwer voorbij. Het Pakistaanse meisje Malala, dat in oktober in Pakistan zwaar gewond raakte bij een aanslag door de Taliban, heeft het ziekenhuis in Birmingham verlaten. Ze blijft de komende jaren in Engeland om te revalideren. De familie is bang dat Malala bij terugkeer naar Pakistan opnieuw doelwit wordt van de Taliban.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 Woehoe. Ze dus klopt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? Doe je met me? Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Ze heeft de beauty en de praise en oh oh oh, het voelt goed, hey, het voelt goed.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 On rainy days, we go swimming out. On rainy days, swimming in the sound. On rainy days, we'd go swimming out. You're in get you through silence is not enough. If you the words, I the melody. If you that's bullshit and you know it so well.